Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is opnieuw niet mogelijk om contact te maken met mensen in Gaza. Volgens een Palestijns telecombedrijf zijn alle internet- en telefoonverbindingen weer afgesloten. Het gebeurde vorige week ook. Toen wisten we een tijdje niets over wat er gebeurde in Gaza. Misschien gaat de grens met Egypte vandaag weer even open. Dan zouden tientallen zwaargewonde Palestijnen het gebied uit kunnen... zodat ze ergens anders naar het ziekenhuis kunnen. 27 Nederlanders in de Gazastrook kunnen misschien ook de grens over... zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Brand gisteravond in een casino en een bios in Alkmaar. Die brak uit in het ventilatiesysteem van het pand... waardoor er veel rook ontstond. Mensen die een avondje uit waren moesten het gebouw uit. Ze konden wel hun auto uit de parkeergarage halen. De brand werd geblust en niemand raakte gewond. Geen 4-0 deze keer, maar wel 1-0. Oranje heeft weer van Schotland gewonnen in de Nations League. Het ging niet vanzelf, zegt Jackie Groene. Ik denk ook dat het ermee te maken heeft dat eh, een bal op de lat valt... en nog eentje op de paal en nog eentje, daarna volgens mij nog één op de lat. Als die erin vallen, dan wordt het ook weer een heel andere wedstrijd. Doelpunt werd gemaakt door Esmee Brugts. En Jeffrey Hoogland heeft een wereldrecord gefietst. In Mexico reed de baanwielrenner 1 kilometer in 55,433 seconden. Dat is gemiddeld 65 kilometer per uur. Dat deed hij niet tijdens een wedstrijd, maar op een speciaal georganiseerd moment. Dat zorgde wel voor veel druk, zegt Hoogland. Dat je hier helemaal naartoe komt met je eigen staf. En de, eh, ja, de baan is fantastisch mooi aangekleed. Dat hebben ze helemaal voor elkaar gemaakt. En ja, ik, heb het idee dat ik nog nooit onder zoveel druk heb gestaan. Want de volledige aandacht lag, op, lag op mij. Eh, het moest goed gaan, want anders ja, voelt het heel <laughs> kansloos als je, als je niet het wereldrecord ging pakken. Maar goed, bijna dus een seconde eraf geschaafd. Eh, waanzinnig. Het vorige record stond al tien jaar. Hoogland hoopt dat zijn nieuwe record ook zo lang blijft staan. En het weer nog, nou, neem je paraplu of regenpak mee als je de deur uitgaat. Het kan zijn dat je op de heen- en terugweg naar werk of studie een nat pak haalt.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 Alone in his own zone, cold and he don't care. He's a problem child. what bothers him all comes out when he talks about his fucking dad walking out. Cause he hates him so bad that he blocks him out. If he ever saw him again, he'd probably knock him out. His thoughts are whacked. He's mad, so he's talking back, talking black, brainwashed from rock and rap. knows his house is a broken home. There's no control. He just lets his emotions go.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 Het Israëlische leger meldt dat negen militairen zijn omgekomen in Gaza. Volgens Israëlische media gebeurde dat toen een antitankraket een voertuig raakte. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de 27 Nederlanders in Gaza en hun families... geïnformeerd over een mogelijke grensopening tussen Egypte en de Gazastrook vandaag. Aan de Egyptische grens staat een team klaar om ze op te vangen. Een Franse kunsthandelaar moet voor de rechter komen omdat hij een echtpaar voor miljoenen zou hebben opgelicht. Hij kocht een 19e eeuws masker uit Gabon van het echtpaar voor 150 euro. En vervolgens verkocht hij dat masker op een veiling voor ruim 4 miljoen euro. Het weer, vanochtend langs de kust regen, in het binnenland droog met af en toe zon. Vanmiddag overal regen en het wordt maximaal 16 graden. Zandvoort, op 106.9 CFM.